Uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Britse regering wil voedselhulp sturen naar steden in Oekraïne die zijn omsingeld door de Russen. Vanuit opslagplaatsen in Polen en Slowakije moet onder meer gedroogd voedsel en drinkwater naar die gebieden worden gebracht. Oekraïne had gevraagd om de hulp. Veel steden zijn deels of helemaal omsingeld en worden op afstand gebombardeerd. Inwoners zitten soms al wekenlang vast, zonder voorzieningen. Het Oekraïense leger denkt dat een Russische aanval op Kiev nog altijd mogelijk is. Dat zegt de stafchef van de Oekraïense landmacht. Hij denkt dat Rusland extra militairen daarvoor haalt uit de Russische deelrepubliek Dagestan. De stafchef wees er ook op dat Kiev nog altijd wordt beschoten met raketten. De VS wil dat de VN-veiligheidsraad strengere sancties oplegt aan Noord-Korea... vanwege de recente rakettest... Het land lanceerde een intercontinentale ballistische raket en dat was voor het eerst sinds 2017. In dat jaar werd in een VN-resolutie afgesproken om de sancties aan te scherpen als er opnieuw zo'n raket zou worden afgevuurd. De VS heeft nog niet gezegd welke sancties er nu zouden moeten volgen. De kans is groot dat Rusland en China zich verzetten tegen het voorstel. Die landen denken dat Noord-Korea eerder wil onderhandelen als de sancties worden versoepeld. In Kampen bij Zwolle heeft brand gewoed bij een recyclingbedrijf. Het vuur was ontstaan in een berg afval. Daarbij kwam veel rook vrij en daarom werd de N50 voor een deel afgesloten. Aan het begin van de nacht was de brand onder controle en werd de weg weer vrijgegeven. Over de oorzaak van de brand in Kampen is nog niets bekend.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 It's been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep? bring you down to see what tomorrow brings. Zandvoort, Zandvoort.